Door blikseminslag en bomen op het spoor zijn er op meerdere trajecten treinen uitgevallen. Vooral rond Utrecht is er veel uitval. Moet je met de trein? Check dan vooraf even je reisplanner-app, zegt de NS. Boeing doet opnieuw een testvlucht met de Starliner. Dat is een ruimtevaartuig dat astronauten in de toekomst veilig naar en van het internationale ruimtestation ISS moet brengen. Wordt nog wel spannend. De vorige testvlucht ging niet helemaal goed, vertelt deze ruimtevaartdeskundige. Er traden na de lancering allerlei softwareproblemen op. Nog een aantal andere zaken die misgingen. Ehm, dat had tot gevolg dat ehm, die Starliner uiteindelijk niet heeft aangekoppeld aan het ISS. En dat was nou net het belangrijkste testdoel van die hele missie. Dus eh, ze hebben de capsule na drie dagen weer op aarde weten laten landen. Maar NASA zei al heel snel tegen Boeing van... ja jongens, het belangrijkste testdoel hebben we niet gehaald. Die testvlucht moet opnieuw gedaan worden. De onbemande Starliner wordt straks gelanceerd vanuit Florida. Als dit goed gaat, gaan er waarschijnlijk eind dit jaar astronauten mee. Feyenoord heeft de komst van spits Danilo bevestigd. De 23-jarige Braziliaan komt transfervrij over van rival Ajax en tekent voor vier jaar. Eerder deze week gingen er al geruchten rond. De directeur van Feyenoord noemt Danilo een welkome toevoeging aan de selectie. En 1500 euro, dat betaal je voor een paraplu, paraplu die Gucci en Adidas samen op de markt hebben gebracht. Nou zou je denken, voor dat geld heb je een super hippe en goede paraplu. Hip wel, maar dat goede valt wel tegen, zegt deze lifestyle-deskundige in een talkshow bij Fox. Hmm. Because the umbrella is not waterproof, nor does it protect people from the rain. Ja, de paraplu houdt dus geen water tegen. In China gaat de lekkende plu inmiddels viral. Het bericht is al 100 miljoen keer bekeken. De twee grote merken begrijpen zelf niets van de ophef. Volgens hen gaat het om een parasol als modeaccessoire en geen paraplu. Het weer, we krijgen een droge avond. Morgenochtend ook nog wat zon. Daarna opnieuw regen. En in het zuidoosten ook weer onweersbuien. Het wordt 20 graden in de kustprovincies, 26 in Limburg. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Smaan van de ANWB. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht rijdt het verkeer langzaam. Tussen Breukelen en de Leidse Rijntunnel 7 kilometer met 20 minuten oponthoud. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en Knopend de Nieuwe Meer 5 kilometer file. Daar is de vertraging zo'n 10 minuten. A9 Alkmaar richting Diemen tussen Badhoevedorp en Knopend Holendrecht 7 kilometer met een kwartier oponthoud. En op de N9 richting Den Helder bij de afrit Egmond 3 kilometer. En daar is de vertraging opgelopen tot 20 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, in Zandvoort. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. Zo zijn we er alweer eh, wat betreft eh, deze nieuwe single van de Anesthetics. Eh, die Anesthetics, zo moet ik het zeggen. one by One, het is een gezelschap, een muzikaal gezelschap uit Limburg, uit Horst. En zo zijn we al in het derde uur terechtgekomen. Voordat je het weet is het zo weer voorbij. Want ik zat even gewoon niet op te letten. Ik zat wel een half mee te luisteren met dit, met dit hele zware new wave met een behoorlijke elektrorand zou je eh, kunnen zeggen. Maar eh, ja, dat, dat, is toch omdat je ook eerlijk gezegd een beetje wel eh, een beetje een muzikale voorkeur van, van deze jongen hier. En dan zit je bij mij wel aan het goede adres. ik zei al, derde uur. Normaal gesproken hadden we hier het interview staan met Nevin. Maar voor de mensen die nu denken van, hey, Nevin komt om half tien voorbij. Heb ik nieuws, die is al geweest om half acht, maar ik niet getreurd. Er is nog een samenvatting die ergens na het weekend eh, gaat komen. Dan ben ik natuurlijk altijd weer afhankelijk eh, van collega Marcus van dan die dus nu ergens boven aan het werk is. En eh, dan hoopt dat, dat ik dat zondag weer van hem krijg. Dat alle uitzendingen er weer op staan van uur 1 tot en met uur 3. Want dan kunnen we dat er ook even fijn in verwerken wat betreft het verhaal van de samenvatting. Want er is altijd wel iets te melden in die samenvatting. En bovendien zijn er altijd nog mensen die dan een clip nog hebben... Eh, die ze dan in het weekend online zetten. Nadat ze de single bijvoorbeeld hebben uitgebracht op vrijdag. En eh, dat is dan een beetje de logische werkwijze. Want muziek op vrijdag, eh, dat is heel erg gewild bij de muzikanten. Goed, uh, derde uur is begonnen. vorige week hadden we hier ook al een, een single gedraaid.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 En Total Seclusion eh, ken ik nog eh, uit de periode dat ze mee hebben gedaan aan de Rob Hakda Award. En dit was een van de nummers die ze wel eens als single een beetje naar voren hebben geschoven. Dear Abu'. Daarvoor hoorde je Suzanne met Arrow. Die is trouwens eh, nog niet eh, de enige band eh, die te horen is in dit programma... die aan die avond in de P60 heeft meegedaan. Straks komt Noise ook nog voorbij met een laatste single. Maar zover is het nog niet wel iets wat in het verlengde ligt van Total Seclusion. Een dame die we ook nog eens een keer aan de telefoon heb, hebben gehad. Ze komt oorspronkelijk uit Roemenië, maar tegenwoordig woont ze al een lange tijd in Groningen. Ik heb het over Johanna Jorgu en The Wife. The Wife. deze band was dus betrokken bij dat optreden van de P60 vorige week. Dan heb ik het over Noise. En eh, dit is ook eh, terug te vinden op die EP Still Nothing eh, live. En de band komt ook uit Noord-Holland, want anders hadden we er niks aan gedaan in dat opzicht. Johanna Jorgu hoorde je daarvoor met The Wife. En dat is haar laatste single. we hebben er ook wel eens een keer een telefoon gehad. En dat was een van de, de voorgaande singles die ze toen had uitgebracht. Maar goed, eh, het gaat eh, door eh, met, met het maken van muziek. ook bij Johanna Jorgo. En datzelfde geldt ook voor dit noisy gezelschapje. dat is iets minder heftig, maar wel heel erg leuk om naar te luisteren. Dat is pom, stuitermuziek, om het even zo te zeggen. Ook deelnemers geweest aan de Rob Agda Award. En hebben gestaan op bevrijdingspop in Haarlem eh, twee weken terug. is de laatste Earth Sing. this. So I built a house on Mars. Didn't explore the rest of the world. Come on. Memories, memories, let's make a lot of memories. Memories, memories, let's make a lot of memories. We might end up on the beach doing liquor games before we end up drunk in a hotel on a different name. I'm just saying. We can look into some cultures too Learn a thing or two or three or four Me, I'm more when I'm with you I'm never bored knows how far we go. Talking about a road trip. Don't care where we end up. I want sugarloaf. Cause as long as you're here, I'll be fine. I want loose. Who knows, who knows, who knows what we might find. We can dress up nice for the night time Take it to a fancy spot, we cannot pronounce. Have you ever had dinner at the Sky Lounge? Tell me what you wanna do. I'll come through for you. As long as you hear me, there's no place I'd rather be. Cause they got nothing on you. They got nothing on you. I feel at home when I'm with you. With you, with you, yeah. 100 miles in. go. Talking about that road trip. Don't care where we end up. I want you I want you close. Net als Cuba komt ook hij uit eh, de buurt eh, van de Zaan eh, vandaan. Deze Brian Richard. We hebben 1, 2, 3 Love hebben we ook al eens van hem gedraaid. Dit is de opvolger, Close. En hij is zo nieuw dat hij morgen pas uitkomt. En wij mogen hem al draaien van Brian. Dus bij deze gedaan. Eh, dus eh, heb je ook wel een beetje gemerkt dat er de eh, nodige hip-hop in deze alternatieve FM zit. Zelfs een beetje dance. Maar dan hebben we het over een uur geleden, dik een uur geleden zelfs. met HP, Vince en Lambda. Want daar hebben we het over. het zal ook wel wat vaker voorbij gaan, komen hoor. Dus zelfs de dance, daar willen we nog wel eens onze hand niet voor omdraaien. Goed, ehm, daarvoor hoorde je trouwens Pom met Earth Sick. Eh, deze week heeft eh, Cloud Cuckoo haar eh, nieuwe videoclip online gezet. En hij, hij spreekt tot de verbeelding. Eigenlijk is het zelfs zo, het beeld versterkt de single. En de single heet The Game. Dus dan komt hij gewoon nog een keer voorbij in deze Alternative FM. A brush of sunlight into the room. Curtains hide a Sunday night in June While the radio is still choosing between two tunes Call my roses wilting in the face There's an echo of her scream in that place The coffee lost its warmth days ago was dit met uh, een single die ze in april hebben uitgebracht. En nu pas eh, gaan we hem veelvuldig laten horen. Maar ja, als ze op een gegeven moment een beetje vergeten zijn... een belofte na te komen, ja, en ik zit maar te wachten... dan schiet het natuurlijk niet op. Maar niet gedruurd. we zijn bezig met een inhaalslag, dus dat kan altijd nog. Cloud Cuckoo hoorde je daarvoor met The Game. En om een beetje in de stijl van New Wave electro en weet ik allemaal wat eh, nog een beetje te blijven... Eh, is dit eh, Leo en I Want Out. de luisteraar had het al een beetje eh, begrepen. Dat stemgeluid, dat stemgeluid is toch een beetje bekend. Jawel, dat is eh, Valerio Ricenti. De man eh, die ook het stemgeluid voor zijn rekening neemt van de Tilburgse band Darker. Hij is tegelijkertijd dus ook frontman van deze band, Voodoo Chambers. Die ook een single hebben uitgebracht, ook alweer een paar weken onderweg. The Night of the Snake heet het nummer. En daarvoor hoorde je Leo. L en dan lange I O. En achter deze Leo schuilt Merit Visser. En komt uit Utrecht. En haar laatste single heet I Want Out. We gaan naar Volendam, mensen. Lorem Ipsum. En eh, de single die ze nu een beetje naar voren hebben geschoven is Ordinary.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 just a wheel that keeps on turning until it finds ik er nog even tussendoor eh, zetten met een eh, stukje niet-zeggende tekst. Maar Jacob D. Edward was in 24 maart hier geweest. En hij heeft gespeeld in de Cavern Club in Liverpool. Paul Bond. so far not decent kwam dus nog van de EP Sunset Blues uit eh, het najaar van 2021. Deze Paul Bond. hij ehm, is eh, tegenwoordig ook als sessiemuzikant actief. Doet hij eh, onder meer voor Jorik van Noord. Daar heeft hij een tijdje ook mee, mee opgetreden. ik geloof ook in een, een of ander samenwerkingsproject uh, van een aantal mensen. Dat heet Her Majesty. Daar dook hij ook op deze Paul Bond. Maar afgelopen week was hij toch ook echt eh, te zien in dat illustere clubje... Eh, waar de Beatles ook hebben opgetreden, namelijk de Cavern Club. Geldt niet voor Jacob D. Edward, maar die, eh, die was hier op 24 maart om hier te, te spelen. En hij neemt rustig de tijd om zijn EP uit te brengen. Geldt trouwens ook voor Paul Bond, want die werkt aan een debuutalbum. Dus het begint allemaal een beetje zich een beetje de contouren beginnen zichtbaar te worden. Dat is wat ik eigenlijk wilde zeggen. Ehm, de laatste is Francis Alban Blake.